Minnert Schaan, die vier jaar lang een dode broer in huis hadden, worden niet vervolgd. Het Openbaar Ministerie in Leeuwarden zegt dat niet kan worden vastgesteld of ze iets strafbaars hebben gedaan. Daarnaast is er ook geen wettelijke plicht om een broer of zus te verzorgen. In juni vorig jaar ontdekte de woningstichting de dode man toen er onderhoud aan het huis moest worden gepleegd. Zijn broers en zussen, die ook in het huis woonden, zeiden dat ze hem in 2006 voor het laatst hadden gezien. En dat hij toen zei dat hij met rust wilde worden gelaten. Vanwege hun geloofsovertuiging en uit respect voor hun broer hadden ze dat toen gedaan. Het weer vanuit het noorden bewolkt en wat motregen, ook kans op mist. Het wordt 2 tot 5 graden.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 De organisatie verwacht tussen de 15 en 20.000 demonstranten. Er gelden extra veiligheidsmaatregelen. De politie heeft aanwijzingen dat radicalen zich in de menigte willen mengen. Bronnen van de NOS zeggen dat het gaat om linkse anarchisten. Uniek is dat voor het eerst ook hoogleraren aan het protest meedoen. Vanochtend liepen zo'n 800 hoogleraren in toga rond de Hofvijver in Den Haag. Daarna gingen ze naar een speciale academische zitting met onder meer toespraken van universiteitsbestuurders. De politie heeft een grote fraude ontdekt met uitkeringen en persoonsgebonden budgetten. Er zijn vier personen opgepakt, onder wie twee psychiaters. Die zouden hebben meegewerkt aan medische keuringen, waardoor mensen onterecht een WHO-uitkering of persoonsgebonden budget hebben gekregen. Volgens het Openbaar Ministerie loopt de fraude mogelijk in de tientallen miljoenen euro's. De twee mannen en twee vrouwen uit het Friese Minnertscha, die vier jaar lang een dode broer in huis hadden, worden niet vervolgd. Het OM in Leeuwarden zegt dat niet kan worden vastgesteld of ze iets strafbaars hebben gedaan. In juni vorig jaar ontdekte de woningstichting de dode man, toen er onderhoud aan het huis moest worden gepleegd. Zijn broers en zussen, die ook in het huis woonden, zeiden...